Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Spanje vielen en ruim 100 gewonden. De aanslag is opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. De politie heeft twee mannen aangehouden, maar daar zit de bestuurder van het busje die op de Ramblas een groep mensen aanreed niet bij. Een van de verdachten zegt dat hij niets met de aanslag te maken heeft. Zijn paspoort zou zijn gestolen. Met dat paspoort zijn twee busjes gehuurd. Verder zegt de politie dat de aanslag is gelinkt aan een explosie in een huis in Alcanar vorige nacht. Daarbij zijn een dode en een gewonde gevallen. Volgens een bron binnen de politie werden in het huis explosieven met gasflessen gemaakt. Een Belgische vrouw en drie Duitsers zijn omgekomen bij de aanslag in Barcelona. Over de andere omgekomen slachtoffers is niets bekendgemaakt. Van de meer dan 100 gewonden zijn er 15 slecht aan toe. Drie Nederlanders raakten ook gewond. Het gaat om een echtpaar en een vriendin van hun dochter. Zij verkeren niet in levensgevaar. Spanje heeft na de aanslag drie dagen van rouw aangekondigd. Komende dag wordt om 12 uur middags een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag. Het aantal moorden in Nederland blijft dalen. Tegelijkertijd nam het aantal afrekeningen in het criminele circuit de afgelopen jaren juist toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar werden 110 mensen om het leven gebracht. Dat zijn er 10 minder dan het jaar daarvoor. En de helft minder dan in 2000. Uit de CBS-gegevens blijkt dat een kwart van de mannen die de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, slachtoffer is van een afrekening in het criminele circuit. Bijna altijd hebben de conflicten te maken met drugshandel. Het weer, is wisselend bewolkt en het blijft bijna overal droog. Later in de nacht trekken er vanuit het zuiden stevige buien het land in. Overdag klaart het op en is het vooral in de middag en avond droog.